Spits is begonnen in de Randstad. Alles bij elkaar staan er nu 28. Drie springen er echt uit. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Muiden en Blarikum 9 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken minder. Op de A4 Amsterdam-Den Haag was een ongeluk bij Roelof Arendsveen. Daar sta je ruim een half uur vast. De linkerrijstrook is dicht. En ook eh, flinke problemen op de, nou dan ben ik hem kwijt, op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Hagenstein en Noordeloos al 8 kilometer. En verderop bij Nieuwendijk nog eens 8.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 Maar tot vervolging kwam het niet. De aanklager trok de zaak in vlak voordat Zuma in 2009 tot president werd gekozen. Het Hoge Rechtshof oordeelde twee jaar geleden dat de aanklager dat besluit onvoldoende had onderbouwd. Nu wordt de 75-jarige Zuma, die vorige maand aftrad als president, dus alsnog vervolgd. In Engeland is een tiener schuldig bevonden aan de mislukte aanslag van september vorig jaar op een metrostation in Londen. De 18-jarige Irakees had een bom gemaakt van een emmer met explosieven en scherpe voorwerpen die maar gedeeltelijk afging. 30 metroreizigers raakten licht gewond. De Irakees zou zijn getraind door islamitische staat. Hij is nu veroordeeld voor poging tot moord. Volgende week hoort hij zijn straf. De A67 bij Eindhoven blijft na een ongeluk met een tankwagen langer dicht dan verwacht. Vanochtend reed de tankwagen die vanuit Antwerpen kwam door de middenvangrail. Nadat de wagen was gekanteld is er een auto tegenaan gebotst, waardoor er een lek ontstond in het vat. In Indonesië zijn toch geen sporen gevonden van stoffelijke resten van de opvarenden van drie Nederlandse oorlogsschepen. Dat schreef minister van Defensie Bijleveld aan de Tweede Kamer. De drie locaties bij Dorbrondong werden onderzocht omdat ooggetuigen hadden gezegd dat de Nederlandse oorlogsschepen daar waren verwerkt en gedumpt en dat de stoffelijke resten daar ook zouden zijn. De schepen vergingen in 1942 bij de slag in de Javazee. Het weer. De regen gaat de komende uren steeds meer over in sneeuw of natte sneeuw. Morgen blijft het in het zuiden licht sneeuwen en ook op de Wadden kan wat vallen. Maxima rond het vriespunt en het waait flink. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMWB.